uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Marinebasis in Syrië. Volgens het ministerie van Defensie zijn de luchtdoelraketten bedoeld... om de basis en Russische marineschepen te beschermen. De Amerikanen hebben kritiek op de stationering van het raketsysteem... omdat dat speciaal bedoeld is voor het onschadelijk maken van kruisraketten. Terreurbeweging IS, waar Rusland tegen zegt te vechten... heeft helemaal geen kruisraketten. In de Efteling is een man omgekomen bij een bedrijfsongeval met een heftruck. Dat gebeurde tijdens het opbouwen van een attractie voor de winter Efteling. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De man raakte zwaar gewond bij het ongeluk en overleed ter plekke. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De man was niet in dienst van de Efteling, maar werkte voor een bedrijf dat was ingehuurd. In Amsterdam-Zuidoost is de Bijlmerramp herdacht. 24 jaar geleden stortte een Israëlisch vrachtvliegtuig neer op twee flats in de wijk. Zeker 43 mensen kwamen om, onder wie de drie bemanningsleden van het vliegtuig. Overlevenden en nabestaanden van de ramp kwamen bijeen bij de boom die alles zag. Een boom op de rampplek die de crash en de brand overleefde. Tijdens de herdenking vlogen er geen vliegtuigen over de Bijlmer, normaal een drukke aanvliegroute voor Schiphol. Het blijft onzeker of Arjen Robben komend weekend mee kan doen aan de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal. Hij heeft zich nog steeds niet bij de andere oranje spelers gevoegd. Volgens de KNVB is hij nog niet voldoende hersteld van een ribblessure. De situatie wordt nu per dag bekeken. Als zijn herstel de komende dagen voorspoedig verloopt, doet bondscoach Blind mogelijk nog een beroep op Robben. Het weer, vanavond is het helder en vannacht fris met minima tussen de 3 en 7 graden. In het oosten mogelijk vorst aan de grond. Morgen zonnig en een paar graden frisser dan vandaag. Vanaf donderdag wolkenvelden, maar wel droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De A44 van Den Haag naar Amsterdam is nog steeds dicht bij Warmond na een ongeluk. Omrijden kan via de A12 en de A4.